9 uur. Door Almegens met het NOS-journaal. Bij een flatbrand in Arnhem zijn een man van 39 en zijn zoontje van 4 omgekomen. De moeder van het gezin en een 11-jarige dochter raakten zwaar gewond. De vier lagen bewusteloos in een lift die vol stond met rook. In de hal van het flatgebouw aan het Gelderse plein in Arnhem... was rond 1 uur brand ontstaan. Daardoor was de elektriciteit uitgevallen... waardoor de lift stil kwam te staan. De jaarwisseling heeft geleid tot grote drukte bij het oogziekenhuis in Rotterdam. Volgens een woordvoerder was het er in jaren niet zo druk. Sinds half twaalf gisteravond werden 18 patiënten binnengebracht... de helft meer dan een jaar geleden. De kinderoogarts spreekt van een horrornacht en een trendbreuk. Het aantal oogletsels tijdens oud en nieuw nam de afgelopen jaren juist af. De jaarwisseling was deze keer behoorlijk mistig, vooral in het noorden. De rest van het land was het vuurwerk ondanks de mist goed te zien. Net als bij eerdere jaarwisselingen werden ook nu weer hulpdiensten belaagd. Er is nog geen compleet overzicht, maar wel is duidelijk dat hulpverleners zijn bekogeld met vuurwerk in onder meer Den Haag, De Beeld, Ede en Utrecht. President Trump zegt dat Iran een heel grote prijs zal betalen voor het belagen van de ambassade van de VS in Bagdad. In de Iraakse hoofdstad liep een demonstratie bij het gebouw gisteren uit de hand. Demonstranten zijn woedend over de Amerikaanse luchtaanvallen waarbij zondagnacht 25 doden vielen. Die bombardementen waren gericht op Iraanse milities in Irak. Trump zegt op Twitter dat hij Iran niet meer waarschuwt, maar nu echt bedreigt. De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un heeft de, in zijn nieuwjaarstoespraak... nieuwe kernproeven en tests met lange afstandsraketten aangekondigd. Ook belooft hij de wereld een nieuw strategisch wapen. Met zijn uitspraken zou Kim de VS onder druk willen zetten. Het weer, Eerst nog mist. Op sommige plaatsen is die hardnekkig. Geleidelijk breekt op steeds meer plaatsen de zon door.